Dit, dit is Radio 501. Radio 501. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. Mike Joris. Chris Thijsmans. 501. We're short on time. Let's move out. voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. plaat voor je hoofd voor deze week. De Volendamse band Alaska. Volgens mij uit mijn hoofd is dit hun tweede plaat voor je hoofd ook zelfs. Dus eh, een grote eer. Daarvoor hoorde je Maroon 5 en Moves Like Jagger. Ja, en ik kwam vandaag een mailtje tegen de mailbox. Eh, van een stel mensen die de band Wacky Wacky promoten. En of wij ze airplay gunnen. Nou ja, ik draai ze toch al een paar weken hier. Dus toch iets beter uitreden. Hier is een nieuwe single. don't wanna stay here alone. Remember when we were golden? Yeah, that was a long time ago. You told me that you felt foolish. You stayed where you didn't belong. Well, I don't wanna be foolish. Square pegging around. ignorant about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh I love her because she moves in her own way. But oh, oh she came to my show to hear about my days. And at a show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots looks are deceiving, make me believe it. I'm these tiresome paper dreams, paper dreams, honey. Yeah. So won't you go far? Tell me you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. and She Moves in Her Own Way. En ja, ik ben het net gewoon helemaal vergeten. Ik ben gewoon mijn openingsmuziekje vergeten. Hoe slecht is dat eigenlijk? Dus nou, dan doen we het nu nog even. En net het, eh, als dat ik jou ook gewoon ga vertellen wat wij deze uitzending hebben. Want doorgaans doe ik dat altijd na de plaat van je hoofd. En ja, vandaag even niet. Anders dan anders doen we het deze week. Ik heb weer heel veel ja, opmerkelijke berichten. Er is weer heel veel gebeurd deze week. Dus dat gaan we straks allemaal even behandelen wat we ook gaan behandelen is hele fijne muziek die ik voor jou heb meegenomen. Maar ja, er is natuurlijk onwijs veel ruimte voor jouw fijne muziek. En die kun je dan uh, ja, eventjes doorgeven. En dat kun je dan allemaal mailen naar studioradio Je kan ook alles twitteren. Dat doe je dan naar radio 501. En ja, als je het gewoon old-fashioned lekker in die box kwijt kan, dan kan dat ook gewoon. www.radio501.nl Nl is daarvoor het internetadres en dan vind je hem rechts op de site. En ja, vergeet dan niet even je naam te veranderen, want ja, anders blijf je een alien. En dat zou toch wel heel erg zonde zijn. Is het volgens mij nu echt ook wel keihard tijd, want het is inmiddels kwart over zeven, om dat weekend een keertje te gaan overen. Dat gaan we dan ook eventjes keihard doen. gaan we doen met Avicii en Levels. van band Justice. En een hele fijne plaat. Audio, video, disco. Ja, volgende plaat is echt totaal anders. En heb ik toch al een paar weken in mijn uh, platenbakje liggen. En ik ga hem nu eindelijk draaien. Terug naar 2002. Met wat snerpende gitaren. En een scheurende bas. Dit is Queens of the Stone Age. En No One Knows op jouw Radio 501. Tot 9 uur ben ik bij je. Dit is de Mike Chris Friday Show. señoras y señoritas, aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, a ver, a ver, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are alive, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. laat ik Paradise dan deze keer niet draaien. En weer eventjes teruggaan naar die goede oude tijd. Tenminste, eigenlijk gewoon het singeltje wat hiervoor is uitgebracht. Je hoorde Every Teardrop is a Waterfall. Inmiddels is het drie minuten over half acht. En ja, dat betekent dat je van mij weer even het weer krijgt. Want ja, in theorie mag de winter dan begonnen zijn. De komende dagen wordt het gewoon oer-Hollands hers weer met veel regen en wind. Vanmiddag was er dan veel ruimte voor de zon. En ja, dat was ook de laatste keer eigenlijk. Want morgen en ook zondag is er veel bewolking en laat de zon zich weinig zien. Ja, het wordt weer een partijtje pokken weer, mensen. Het is echt verschrikkelijk. Gelukkig wel hele fijne, hete hits hier op jouw Radio 501 om je aan warm te houden. Hey, wat een fantastisch brugje is dat. Muziek van Nederlandse bodem. Muziek van Don Diablo. Dit is Zijn Mezelf op Radio 501. Dropping beats in hits for mezelf. Making money, taking money for myself. Spending dough on shit for myself. for myself, for myself. Rocking clubs around the globe by myself. Dancing on the floor all by myself. Recording adlibs for myself. threes made by myself. I like to buy drinks for myself, for myself, for myself. Scaring the shit out of myself. Looking in the mirror at myself. Taking pictures of myself. I only share shit with myself. Talking on the phone with myself. Watching dirty porn i Featuring myself I'm in love with myself Myself For myself For myself For myself For myself Throw your hands in the air for yourself Show your love to the sky for yourself Throw your hands in the air for yourself. Show your love to the sky for yourself. Jongens, Chris Thijsmans. Ongelooflijk. 501. band LoveX en hun USA op jouw Radio alleen. En ja, ik zei het jou eerder, er is echt heel veel gebeurd deze week. En heel veel opmerkelijk nieuws ook. Zo had een ja, familie nu in eh, Zimbabwe, wat wel heel erg fijn ruimt, een toch behoorlijk ongemakkelijke situatie deze week. Want de hitsige vader Titus die besloot eventjes een escort in te huren voor een eh, ja, zeer leuke nacht. Maar schrok zich toch best wel lam toen hij zijn 20-jarige dochter uh, aantrof in die hotelkamer. De vader ook zo erg dat hij in shock raakte. En ja, dochter had de familieontmoeting ook niet helemaal verwacht. Dus die rende huilende gang op. Titus heeft uh, ja, daarna dus best wel een hoop uit te leggen aan zijn vrouw. Heeft dus wel ook zijn excuses aangeboden voor het inhuren van een escort. En ja, de vrouw zegt... Het is dat we kinderen hebben, maar anders was ik al lang van hem gescheiden. nou ja, goed, dat vertelt wel genoeg over de gezinssituatie, denk ik dochter werd eh, vergeven om haar bijverdiensten, maar moest daarna wel haar baantje opgeven bij haar ouders. En ja, inmiddels is ze weer terug naar school, wat dan wel weer eh, positief is. En ja, niet minder opmerkelijk, denk ik, is dat singer-songwriter Elvis Costello in de Britse pers een opmerkelijke oproep heeft gedaan. Koop mijn nieuwe super deluxe albumbox niet. Koop desnoods de box van Louis Armstrong. Dan krijg je veel meer waar voor je geld. Eh. Zo luidt het bericht. Costello doet de oproep omdat eh, ja, de gevraagde prijs voor deze box zo'n 220 pond bedraagt. Wat omgerekend 257 euro is voor het collectors item. Dit moet een vergissing zijn, dan wel een slechte grap om mijn eh, fans geld uit de zak te kloppen met de feestdagen. Aldus Costello, ja. Het gaat om een uh, uitgebreide boxset met het album The Return of the Spectacular Spinning Songbook. De set bestaat uit, onder andere uit een cd, dvd, 10-inch plaat en een koffietafelboek. En wat ik me bij een koffietafelboek moet eh, voorstellen, dat weet ik niet. Maar goed, het zit er wel in. Deze box wordt op 6 december aanstaande in gelimiteerde oplagen van 1500 stuks eh, uitgegeven. En ja, gaat dus best wel wat centen kosten. Overigens, voor de oplettende koper, als je hem op Amazon gaat bestellen, kost hij daar nog maar 202 dollar. Wat omgerekend 151 euro is. Dus daarmee scheel je al, eh, ja, spaar je toch wat geld uit. Maar om eventjes jou te laten horen wat je dus niet moet gaan kopen, is dit Elvis Costello en zijn My Mood Swings. I love the way Marshmallow. Kaka, motherfucker en hun wrestlers op jouw Radio 501. Ja. Ik duwde nog snel eventjes wat platen doorheen voordat we straks de commercials weer moeten gaan draaien. Zo ook deze. Wolfgang and the King and all of his men Washed Out. Je hoorde Amor Fati. En ja, ik heb een nieuwtje voor je. Wat vers van de pers is binnengekomen via Facebook dit keer. John Spijker is onderweg naar de studio. Ja, het is zover. Nu maar hoop dat hij niet ergens halverwege strandt, want dan hebben we even goed nog een probleem. Samen met eh, Barbara Breedijk staat hij hier vanavond tijdens Armin en Johnny live op het podium. Dit is Radio 501. Ik ben Jopie. Na de chemo zorgde het aquajoggen dat ik een goede conditie kon houden. Dat heeft me echt geholpen. En ik doe het nog steeds met plezier. Steeds meer mensen in Nederland krijgen de diagnose kanker. Dat kan tegenkracht niet helpen. Wel kunnen we mensen met kanker helpen sporten. Met een sportplan op maat. Gemaakt door mensen die weten dat je niet beter wordt van sport, maar dat je er beter tegen kan als je een goede conditie hebt. Mensen die weten wat jij doormaakt omdat ze het zelf hebben meegemaakt. Steeds meer mensen vinden kracht in tegenkracht. Daarom is het tijd dat zorgverzekeraars de methode tegenkracht gaan vergoeden. Kijk op tegenkracht.nl. De Nadine Foundation en Radio 501 presenteren. Nadine Forever Memorial. 2 december 2011 in Schouwburg Park in Horen. Een spetterende benefietavond om het leven van Nadine Beemsterboer te vieren. Het concert van 2011 tegen zinloos geweld. Reserveer tijdig een tafel in de brasserie, waar Ramon Beuk gastronomische hoogtepunten serveert. Om half negen volgt een spectaculaire muziekavond. Met Rozer, Bart Zijlstra, Crystal, The Dazzling Dancers, John Carthouse, The Soldiers en de afterparty verzorgd door DJ Dennis van de Geest. Kaart A 29,50 inclusief het boek Man, ik bel je zo terug van Wanda Beemsterboer Avenarius zijn verkrijgbaar bij Schouwburg het Park in Hoorn. Kijk voor meer informatie op www.nadinefoundation.nl. 2 december 2011, Schouwburg het Park in Hoorn. De opbrengst van deze memorabele avond wordt beschikbaar gesteld aan Warchild. Nadine Forever Memorial. Het geweld eindigt, waar respect begint. Hoe was jouw week? Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis. Kijk voor tips op geefkinderenhunspelterug.nl. Mike Joris. Chris Thijsmans. 501. We're short on time, let's move out. Zillion starts beneath the stars, I stand alone. I put all my fears to all these years swept away the known. no, I want this town to be near you. And no, gray skies ever turn blue. slam it down like a domino and lay in the moss. I said today is a new day. I'm looking for new prey. I'm trying to survive, I'm trying to take in this loss. The clothes don't make the man. It's the man that makes the clothes. And if this war doesn't end, there's nothing left to fight. And I'll assure you, happy tonight. feeling the dominance. The deeper you get, the more the reaper is prominent. Well, up Sam knock on the door, I tell him that I'm headed for the dock on the shore. Sailing away, how you coming with? Just pack for the stay, cause I'm finna get, get hit. The war don't end, there's nothing left to fight. And I'll assure you, happy tonight, that I stand alone. Moon starts beneath the stars, stand alone. I put all my fears to all these years and swept away the no. Hey, hey. No, I run this town to be near you. No, gray skies ever. jouw weekendopening op Radio 501. uitgebracht in 2009. Je hoorde de Heavy and How You Like Me Now. Welkom in de tweede uur van deze Mike en Chris Friday Show. Ook dit uur weer heel veel ruimte voor jouw verzoekjes. En ja, de volgende plaats is aangevraagd door Stelin. Heel ironisch dat ze dan zelf niet kan luisteren. Dat is dan wel weer eh, erg bijzonder. Maar goed, ik draai hem even goed. Zo ben ik er wel weer. Dit is Anouk en Killaby op jouw Radio 501. I don't want no trouble, baby. I just wanted you to see. she'll never be. Thanks. Jordan Jesus of Suburbia. Ja, en ik vind het eigenlijk wel tijd voor een blokje muziek van eigen bodem. En dat ga ik doen met Plork en de aannemers. Ik heb hem al een hele tijd niet gedraaid. Wat ik eigenlijk toch stiekem wel ergens jammer vind. Hele fijne cover is dit. Dit is Plork en de aannemers en hun Hallo Nederlandse bodem. Je hoorde Miss Montreal en haar Wish I Could. Ja, en ik vind ook wel dat er toch een momentje van rust en bezinningen eh, in dit programma... Ja, moet wel ruimte voor zijn. ga ik doen met Lana Del Rey en haar videogames. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling.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 natuurlijk moet dat momentje van bezinning niet te lang duren. En daarom door met gitaargeweld van Nederlands bodem. Door met Direct en hun Just The Way I Do op jouw Radio 501. Just The Way I Do op jouw Radio 51. Het is inmiddels 5 minuten over half 9 en dat betekent dat ik toch wel erg laat ben met het weer. Maar ja, je kent me. Ik doe het dan gewoon even groen wel eventjes voor jou. Ja, dat dan weer wel. Want ja, in theorie mag de winter dan begonnen zijn. De komende dagen is het gewoon nog oer-Hollands herfstweer met veel regen en wind. Vanmiddag was er veel ruimte voor de zon. En ja, dat was ook wel een beetje ruimte wat er was. Want vanaf morgen en zondag is er heel veel bewolking en later, ja, regen, of de regen zich wel zien, maar de zon dan weer niet. Dus ja, er komt weer een bak met pokken weer aan, mensen. Het wordt nu weer echt huilen met de pet op. Wat wel een stuk fijner is, is de muziek die we hier draaien. Al zeg ik het zelf. Mailen kan nog steeds. Studio radio met jouw verzoekjes. Maar eerst Young the Giant en My Body... Nieuws. Mm, ik wil dat je over me heen pist. Chris Thijsmans. Ah. 501. We're short on time, let's move out. Dodgy en Good Enough op jouw Radio 501. Inmiddels zijn ze binnen, kan ik jou verklappen. Sean Spijker en Barbara Bredijk zullen hier straks op het Vader Jacob Stage acte présence geven. En ja, hartstikke leuke weet je is dat Vader Jacob er vanavond ook gewoon bij is. Kijk, dat weet je dan weer. Gitaargeweld van Drive Like Maria. Dit is I'm on a Train. Dark. Inmiddels heb ik nog maar minder dan 10 minuutjes over. Ja, dat betekent dat ik jou afscheid ga nemen. Mij hoor je volgende week weer van 7 tot 9. Straks hier dus de Armin en Johnny Show live met live op podium. John Spijker en Barbara B. Dijk. Dit is Radio 501. They're coming.